10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Medische data, zoals röntgenfoto's en MRI-scans van duizenden Nederlanders... hebben op onbeveiligde computerservers gestaan met de persoonsgegevens erbij. Dat schrijft het journalistieke platform Pointer van KRO en CRV... na contact met een Duitse ICT-specialist. De specialist had een Duitse omroep getipt nadat hij had ontdekt... dat dit soort gegevens op honderden onbeveiligde servers terug te vinden waren. Hij zegt dat Nederlandse instanties daarvan op de hoogte zijn gebracht. In Amsterdam-Zuidoost is een gewonde gevallen toen een auto werd beschoten. De auto werd vanaf een scooter onder vuur genomen en reed daardoor een gebouw in, een brandweerkazerne. Volgens de politie zaten er twee mensen op de scooter, ze zijn gevlucht. De politie heeft een oproep via Burgernet gedaan om ze op te sporen. India verbiedt de elektronische sigaret. De import, productie en verkoop worden verboden. De regering is bang voor gezondheids- en verslavingsproblemen. Als het verbod van kracht is, komt er op overtreding tot drie jaar gevangenisstraf te staan. Vorige week werd bekend dat de VS de verkoop van e-sigaretten in winkels wil verbieden, omdat miljoenen kinderen eraan verslaafd zijn. Nu nog stappen mensen die willen stoppen met het roken van tabak vaak over op de e-sigaret. Maar tegenstanders zeggen dat die e-sigaret mensen verslaafd maakt aan nicotine en jongeren stimuleert om tabak te gaan roken. En een bedrijf in Barneveld heeft eergisteren in een van zijn vrachtwagens 76 kilo harddrugs gevonden. Het bedrijf belde de politie. De wagen stond op een bedrijventerrein. De politie heeft de pakketten drugs meegenomen en vernietigd. En volgens de politie heeft het bedrijf niets te maken met de drugs. Het weer, temperatuur tussen 3 en 9 graden vannacht.